Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft de hele nacht raketten afgevuurd op de Gazastrook. Afgelopen weekend waren er vanuit dat gebied terreuraanvallen van strijders van Hamas. En Israël neemt dus wraak door doelen in Palestijns gebied onder vuur te nemen. Correspondent Nasra Habiballa praat je bij. Volgens de laatste berichten zijn onder andere het huis van de vader eh, van Hamas-aanvoerder eh, Mohammed Def, eh, geraakt. En zijn broer en familieleden die zouden daarbij zijn gedood. In Gaan Younes zouden twee leden van de politieke tak van Hamas gedood zijn. Zo'n 100 80.000 mensen in de Gazastrook zouden zijn gevlucht voor de Israëlische aanvallen. Later vandaag gaat er een defensievliegtuig richting Israël om Nederlanders daar op te pikken. Opnieuw een aardbeving in het westen van Afghanistan. In datzelfde gebied waren afgelopen weekend ook al meerdere bevingen. Daarbij zijn in ieder geval 2500 doden gevallen... maar mogelijk zijn het er zelfs nog meer. Reddingswerkers kunnen het gebied maar moeilijk bereiken. En twee autobranden in Delft gisteravond. Eerst ging een geparkeerd busje in vlammen op en daarna een auto. Beide waren niet meer te redden. Het is niet duidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Een dag eerder waren er ook meerdere autobranden in Den Haag. Het is niet duidelijk of die te maken hebben met de branden in Delft. En het duurt nog wel even voordat we Nederlandse risotto op ons bord hebben liggen. In Zuid-Holland is afgelopen jaar geëxperimenteerd met een rijstveld... om te kijken of het kweken van risotto een alternatief zou kunnen zijn voor koeienboeren. Maar helaas, de oogst is mislukt. Geen risotto Hollandesi dus. Wij hadden ook erg naar uitgekeken, maar helaas eh, dat kunnen we dit jaar nog niet bieden. Eh, hopelijk in de toekomst eh, lukt dat wel. Want wat is er nou misgegaan? Wat er mis is gegaan is dat er een periode met kou is geweest... in een hele kritische fase van de plantengroei. Het is er een hele hete zomer geweest? Het is een hele hete zomer geweest, behalve de periode eind juli. En juist die periode is belangrijk voor het plantje. Onderzoekers geven het niet op, maar gaan het nu proberen met andere rijstsoorten... die er mogelijk beter tegen kunnen. En het weer nog in het westen wolken en vanochtend mogelijke spat regen. In het oosten en zuidoosten droog en opklaringen. En vanmiddag dan is het grijs, maar er is ook af en toe zon bij 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits stelt nog niet zo heel veel voor. Op de A5 heb je nu 5 minuten oponthoud van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt Raasdorp. En op de A27 van Almere naar Utrecht is de vertraging ook 5 minuten tussen de afrit Almere Haven en Eemnes.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 dat Israël het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook moet beperken. Maar Biden zei ook dat Israël op alle hulp van de VS kan rekenen. Afgelopen nacht is er een eerste vliegtuig met Amerikaanse wapens aangekomen. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt het Israëlische leger. Het dodental aan de Palestijnse kant is inmiddels hoger dan 900. Een internationale coalitie onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, waar ook Nederland bij zit, is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 115 miljoen euro. Dat pakket is vooral bedoeld om mijnenvelden te ruimen.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 can go. when you linger long into temptation right where no sleep In the last slow hours of morning Experience is cheap I should listen to the warning But the cradle is soft and warm temptation Knowing full well the earth will rebel Into your wide open arms No way to break this spell Break this spell ZFM. walking around with me, with me. In West Town, and I'd rather be high. Thinking what we outside about a remote smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way. inside a dime, in the inside of vibe, but we breathe.